maar stevend nu af op het slechtste verkiezingsresultaat ooit. De harde toon die CSU-leiders aanslaan over migratie... zou veel kiezers in de armen van de Groenen drijven. Ook de rechtspopulistische AFD staat op winst. In delen van Portugal heeft de tropische storm Leslie een grote ravage achtergelaten. Bomen en elektriciteitspalen zijn omgewaaid, daken van huizen geblazen en straten overstroomd. Mogelijk zitten honderdduizenden Portugezen zonder elektriciteit. Leslie kwam gisteren aan land in de buurt van Figueira da Foz, zo'n 200 kilometer ten noorden van Lissabon en trekt nu door naar Spanje. Als gevolg van de harde windstoten zijn vanaf de luchthavens van Lissabon, Porto en Madeira vanochtend tientallen vluchten geschrapt. De voormalige Britse minister voor Brexit-zaken David Davis vindt dat kabinetsleden in opstand moeten komen tegen premier May. Hij vindt haar strategie bij de onderhandelingen met de Europese Unie over de brexit onacceptabel, schrijft hij in de Sunday Times. Davis was namens de Britten de hoofdonderhandelaar met de EU... tot hij in juli opstapte. Hij valt onder meer over Mees voorstel... dat de Britten in de douaneunie blijven... totdat er een akkoord is over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Hij vreest dat dit heel lang zal duren. Volgens hem kunnen de Britten het veel harder spelen... omdat landen als Nederland en Duitsland als de dood zouden zijn... voor de economische gevolgen als er een harde brexit komt zonder afspraken. Het weer, vooral in het oosten veel zon. In het westen neemt in de loop van de dag de bewolking toe... en kan er vanavond een bui vallen. Het wordt opnieuw vrij warm met temperaturen tussen de 22 en 25 graden.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 I my way aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Knock Three Times. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Als je een fan bent van country-legendes als George Jones, Waylon Jennings, Johnny Cash enzovoort, dan hoef je niet verder te zoeken. Dit is jouw man. Hij heeft de stem. Hij heeft de look. Hij heeft de brani en hij heeft het muzikaal vakmanschap samen met zijn muzikanten. Er stroomt real country door zijn aderen. Iedereen kan een cowboyhoed opzetten en een klassieke country cover zingen in de stijl van George Jones. Zo zijn er 13 in een dozijn in Nashville, maar er hoort James Carruthers niet bij. Onthoud die naam. a dream put off for the family's needs. He puts in eight down at the factory. When he gets home, his feet are tired. If he had his way, he'd been working with his hands. disappear. They never once heard him complaining. Their every wish is his desire. And without them, he might have made it with his hand. dat was James Carothers met Wood and Wire. Dwight Jokum is de act van de maand en hij scoorde in 1987 een top 10 hit met Please Please Baby.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 Well, I'll drink to that Cause it's a damn good song And it's about damn time somebody put some little Nelson on Yeah, I'll drink to that verse my favorite verse. I know exactly how the poor man feels, and it's a dang old curse. today. I'm glad the work is through. I can't stand my nine to five as much as I can stand you. Yeah, I'll drink to that. At least I don't live far. Cause from what I see, the whiskey sure loves me, and I love this bar. the bartender pour another Michelle Kenning is afkomstig uit Noordoost Massachusetts en staat bekend als een van de meest energieke artiesten in de bluegrass en country. Zij is een uitstekende banjo-speler en zangeres, maar speelt een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder gitaar en bas. Haar nieuwe album, The Next 11 Miles, biedt nieuwe, opbeurende muziek. Het bevat een frisse kijk op klassieke country songs en traditionele bluegrass nummers. Zowel nieuw als oud werk komen aan bod. Met Knock Three Times tekent zij voor de cover van de week. geworteld in de tradities van de bluegrass en de country. Er kan op de band worden gerekend, dankzij hun krachtige muzikaliteit gecombineerd met Zinks soepele lead bariton vocals, die net zo goed klinkt in een bluegrass deuntje als een tranentrekkende country ballad. Eens luisteren of dat zo is als ze You Come Her Hair ten gehore brengen. side out. her hand in mine makes me feel weak. You know her, honey, she's a friend of yours. You comb her hair every morning and make sure she dresses just right. You comb her hair every morning and put her to bed every night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De Flying Burrito Brothers was een country rockband. De belangrijkste leden van de oorspronkelijke band waren Graham Parsons, Chris Hillman, Pete Kleinoff en Chris Edridge. De invloed van violist Byron Berlijn zette de band ook op het spoor van de bluegrass. Graham Parsons en Chris Hillman maakten eerder deel uit van de Birds. Hun allereerste LP, The Gilded Palace of Sin, is volgens muziekkenners een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Ik heb gekozen voor een drietal songs van Back to the Sweetheart of the Rodeo. Met als eerste song I've Got a New Heartache. You're back in town again, spreading talk around that I talk is true Or else you couldn't make my heart ache the way you do I've got a again. I was doing fine. I'd found another sweetheart to crowd you from my mind. I thought that I'd forgotten you, but I know that it's not true. Or else you couldn't make my heart ache the way you do. I've got a around. Uiteraard mag de titelsong van het album niet ontbreken. Om vervolgens af te sluiten met My Shoes Keep Walking Back to You. I've seen the world through a silver eagle Rented cars and custom vans I've seen the good and the bad in people Through the eyes of a five-piece band Crossroads. Kees de Haan. I may say that I don't care. Hold my head up in the air. Even tell my friends I'm glad that you don't call. But when the day is through starts anew. And that's when I miss you most of all. pretend. I wish I had you back again. For nothing else means half as much as you. Our world just seemed to die. The day you said goodbye. And I can't forget no matter what I do. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Graham Mitchen neemt de trein. is van Eastville Bell. De muziek wordt omschreven als melodieuze alt-country met treffende teksten. Getipt voor de top. J.P. Harris snijdt een pijnlijk persoonlijk thema aan in When I Quit Drinking. Fiddle, pedalsteel en de trillende zang zorgen voor de onvervalste sfeer van de honky-tonks van Waleer. Ook de Pistol Annies hebben de koppen weer bij elkaar gestoken. En met God My Name Changed Back geven ze hun visitekaartje af voor het nieuwe album. most nights at home these days. I'm looking good, so my friends all say when they see me, yeah, which is kinda rarely. I do my drinking down at the soda shop. No more bars, no more barley pops for me these days. Yeah, I've changed my ways. And I know it seems that I'm better off, but I can't shake these thoughts, Lord, when I quit drinking. All my memories come back clear, you'll find I start thinking about starting up again. It's nice to know where I was last night. Looks good on paper to be living right. Yeah, I'm a brand new I got a fly right plan. And if I'm lost in thought, Lord, I'm doing fine. I just sometimes get these clouds in my mind, but when they're gone away, somehow the sky's still gray. Oh, and thanks for the offer, but I'll just stay in and walk the floor again, Lord, when I quit drinking all my memories come back clear. and You'll find me weeping and sipping off a bottle filled with tears. A bar mirror shows me the old me had your love back then. When I quit drinking, I start thinking about starting up. Deze en charismatische Kendall Gary is een singer-songwriter uit Louisville, Texas. Barefoot Country Mile is een eigen werkje. Ze werd geboren met talent voor muziek en begon haar muziekreis vanaf haar vierde. Toen al begon ze te zingen, waarna stemlessen volgden bij een klassiek geschoolde operazanger. Ze reisde de eerste negen jaar van haar leven over de hele wereld, maar nu lijkt ze rust gevonden te hebben. southern land Where we count our blessings and are grateful for what we have We're always taught to lend a helping hand A reminder to understand A barefoot country mile don't seem so bad Yeah, barefoot country mile don't seem so bad It don't seem so bad you complain. And never book a ticket on the lazy train. Daddy showed me what hard work means, and Mama taught me right from wrong. Now a barefoot country mile don't seem so long. Yeah, barefoot country mile don't seem so long. dresses. is moeilijk te vinden en via die song laat Mary Elaine Jenkins horen weinig vertrouwen te hebben in mannen. Bell en de Bell Strangers brengen me naar huis met de song Take Me Back Home. Niet voor lang echter, want volgende week sta ik weer te trappelen van ongeduld om mijn programma weer te mogen doen. Tot volgende week. Dag. sing, only trying to sing, only trying to sing to take me back home. Lend me all your ears, don't let your cups go dry. We'll fill them up with rumors from the grave me than you.